Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Klanten van de Rabobank die een verkeerde naam invullen bij een IBAN-rekeningnummer... krijgen vanaf vandaag een foutmelding. Bij tikfouten geeft de bank automatisch de goede naam. De Consumentenbond vroeg al langer om die service omdat het nog vaak fout gaat. Andere banken willen binnen een paar maanden een IBAN-naamcheck invoeren. De documentaire over GroenLinks-voorman Jesse Klaver is gisteravond vertoond in Theater Carré en in 16 bioscopen in het land. Eerder had omroep BNNVARA besloten de film niet uit te zenden op tv... na twijfels over de onafhankelijkheid van de maker van de film. Hij was tijdens het draaien van de film in dienst van GroenLinks. Het aantal verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties met geldproblemen is vorig jaar verder toegenomen. Dat schrijft de Volkskrant op basis van een analyse van accountant EY. Van bijna 500 jaarrekeningen was bij 40% sprake van rode cijfers. Dat was een jaar eerder nog bij ruim een kwart van de zorginstellingen het geval. Volgens het ministerie van Volksgezondheid hebben de meeste zorginstellingen genoeg reserves. De eilanden Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba maken zich op voor orkaan Irma. Die is uitgegroeid tot een orkaan van de één na zwaarste categorie. De orkaan trekt waarschijnlijk vanavond laat Nederlandse tijd over de eilanden. Er worden zeer zware windstoten van ruim 200 km per uur verwacht, in combinatie met hevige regen. De FIFA gaat het concept van de wereldranglijst voor nationale teams onder de loep nemen. Aanleiding zijn berichten uit de Britse krant The Telegraph dat het systeem nadelig zou uitpakken voor ploegen die veel oefenwedstrijden spelen. Daarmee zijn namelijk minder punten te verdienen dan bij kwalificatiewedstrijden. Daardoor gaat het gemiddeld aantal punten per wedstrijd omlaag. De ranking zou zo een vertekend beeld geven van de krachtsverhoudingen. Op de wereldranglijst staat Nederland nu op de 36e plaats. Brazilië staat op de eerste plaats. Het weer, wolken en zon.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 En richting Den Haag bij Zoeterwoude 5. A12 Den Haag-Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug 6 kilometer. En op de A27 Almere-Utrecht bij Beeldhoven ook weer 5 kilometer. En 44 vanuit Den Haag dat staat bij Wassenaar 5 kilometer. Dit zijn de wegen met de meeste vertraging nu.